Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het klimaatbeleid krijgt steeds meer vorm... maar is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving naar verwachting nog onvoldoende... om de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 te halen. Er zijn successen geboekt, zoals het besluit de kolencentrales te sluiten... maar tegenvallers leiden ertoe dat de klimaatdoelen dus niet worden gehaald. Zo neemt de CO2-uitstoot door aardgas en onzuinige auto's naar verwachting toe... Volgens het klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 49 lager zijn dan in 1990. Het planbureau voorziet nu een daling van 43 tot 48 procent. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is door ziekte de rest van dit jaar uit de running... en dat leidt tot verschuivingen in het kabinet. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken vervangt haar voor een deel... en wordt vandaag beëdigd als minister. Ook staatssecretaris Van Veldhoven wordt minister... en neemt de portefeuille Milieu en Wonen over. Minister Bijleveld van Defensie krijgt de AIVD erbij. Als vicepremier wordt Ollongren vervangen door D66-collega Kolmees. De AOW-leeftijd lijkt in 2025 op 67 jaar te kunnen blijven staan. Dat kan worden geconcludeerd uit de laatste cijfers van het CBS... waarop het kabinet het AOW-beleid baseert. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2024. Verdere stijging hangt af van de levensverwachting... maar die stijgt minder dan gedacht. In de Pakistaanse trein waarbij gisteren 74 mensen omkwamen bij een brand... werkte de noodrem mogelijk niet. Getuigen zeggen tegen Sky News dat de trein nog 20 minuten doorreed... nadat passagiers aan de rem hadden getrokken. De brand ontstond vermoedelijk doordat de gasfles van een illegaal meegenomen gasstel ontplofte. Het weer op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 8 tot 14 graden. Ook het weekend is wisselvallig en nat en het wordt morgen 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Rond Amsterdam staan er files door de werkzaamheden op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid. Die is dicht. Op de A4 daarna richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Badhoevedorp 20 minuten oponthoud. A5 hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Knopen het Holendrecht een half uur vertraging. Op de N201 hoofddorp richting Hilversum tussen Uithoren en Inschieterrein Meidrecht 10 minuten. De N232 Amstelveen richting Haarlem tussen Badhoevedorp en Hoofddorp een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.